Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste grote gemeentes staan niet te trappelen om hun BOA's een wapenstok te geven. Het ANP maakte een rondje langs 32 plaatsen. De handhavers in 6 daarvan hebben de wapenstok al wel. In onder meer Amsterdam, Maastricht en Arnhem denken ze er nog over na... maar in 13 andere gemeenten is de knoop al wel doorgehakt. De wapenstok komt er niet. Bijvoorbeeld omdat hij daar niet echt nodig is... of omdat de BOA's al een bodycam dragen. De schippers van de snelboot en de watertaxi die vrijdag in de buurt van Terschelling tegen elkaar botsten... hebben voor het ongeluk contact met elkaar gehad. Dat staat in de Leeuwarden Courant. Ze wisten dat ze elkaar moesten passeren en maakten daar een afspraak over. Toch ging het mis. Vier mensen overleefden het ongeluk niet. Naar twee lichamen wordt nog gezocht. Een Nederlandse voetbaltrainer in Hongarije heeft een fikse straf gekregen voor, de voor een antiracisme statement. Zaterdag werden er apengeluiden gemaakt op tribunes. Coach Ricardo Moniz wilde dat de scheids de boel stil zou leggen en stapte het veld in. Hij kreeg een rode kaart. De Hongaarse bond heeft daar nu een schorsing van een maand aan toegevoegd. En doe jij nog wel eens een rondje over de markt voor een gebakken visje of een bosbloemen? Het gaat niet zo goed met de verkopers. De afgelopen 10 jaar ging het aantal kramen met zo'n 15% naar beneden. Vooral verkopers die geen eten, maar kleren, schoenen of bloemen aan hun kraam hebben liggen, houden ermee op. Ze hebben onder meer last van de goedkope webshops en winkels zoals Primark en The Action. Deze marktverkoper merkt het ook. Toch blijft ze positief en hoopt ze dat er meer collega's bij komen. Ik verkoop sieraadjes, accessoires, tasjes, kraaltjes. Van alles eigenlijk. Ik denk dat als er nog meer komt dat er natuurlijk nog meer interesse is voor de markt. Eh, en dat je nog meer mensen aantrekt. En dan nog het weer. Af en toe wolken en af en toe zon. Vooral in het zuiden kan het vanmiddag flink openbreken. Het is erg zacht vandaag. Maximaal 17 tot 20 graden.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 Die ene week dat werden de vier en we zijn nog accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee to ensure provide communication constantly.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 Come closer, I'll give you all my love if you treat me right, baby. audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo. mij een medicijn, wil meer van je love Ja, ik wil nog 1, 2, 3, oh en laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf, Dat ik van stapel loop Verlies mijn concentratie, probeer het maar ik slaap niet, het gaat niet Want jij, jij, jij bent zoet als wij, Ik krijg weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijp.